Maar juich nog niet te vroeg, zegt correspondent Thijs Kettenis. Natuurlijk moet dit plan ook eerst nog door het parlement. En ja, het is natuurlijk uiteindelijk de Griekse belastingbetaler... die dan de gratis vakantie van bijvoorbeeld Nederlanders... maar ook andere West-Europeanen moet gaan betalen... Eh, nou ja, nou willen de Grieken graag dat toeristen blijven komen... maar zo graag dat ze gratis vakanties gaan uitdelen, dat is de vraag nog. De branden hebben zo'n 15% van het eiland in de as gelegd. Inmiddels is het vuur geblust. Zes Nederlanders zijn geëvacueerd uit Niger... heeft de demissionair buitenlandminister Hoekstra bekendgemaakt. In het Afrikaanse land is een staatsgreep gepleegd. Het leger houdt sinds vorige week de president gevangen... De Nederlanders zijn met verschillende vluchten vertrokken. Andere landen hebben daarbij geholpen. De Italiaanse doelman Gianluigi Buffon zet een punt achter zijn loopbaan. Bijna 28 jaar geleden maakte hij zijn debuut voor Parma. Juventus betaalde jaren later een recordbedrag voor de keeper. 50 miljoen euro. En ook won hij met Italië de wereldtitel en is hij de record international. De trainers van Feyenoord en PSV vinden het helemaal prima dat de KVB strenger gaat optreden tegen wangedrag. Als spelers bijvoorbeeld massaal om de scheids heen gaan staan om te klagen... dan krijgen ze sneller een gele kaart. En dat vinden Peter Bos en Arne Slot dus een logisch verhaal. Terecht dat dit gebeurt. Ik was niet betrokken bij het voetbal de afgelopen maanden. En ik heb wel als voetballiefhebber naar wedstrijden gekeken... en heb ik me soms ook kapot geërgerd. Ja, wij zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie. En we zijn ook bewust van dat we daar altijd voor ingezet worden. Dus hoe beter het ons lukt om een goed voorbeeld te geven... hopelijk gaat het dan ook lukken... omdat we in de maatschappij de, de boel wat beter op orde gaan krijgen. Ook gaat de KNVB harder optreden Treden tegen kwetsende spreekkoren vanaf de tribune. Het weer nog, er trekken de hele avond buien over met soms ook onweer. Vannacht blijft het regenen en koelt het af naar een graad of 15. Morgen begint ook weer met buien. Smiddags breekt de zon door en wordt het maximaal 20 graden.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 En dat is een special place in hell. Nou, daar zou ik niet graag willen zitten. Ehm, wat hebben we in dit uur bij de Nashville Radio Show nog voor je klaarstaan? Natuurlijk twee nummers van Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat komt voorbij. De digitale brievenbus inzending. En nog veel meer andere lekkere muziek. Zoals Brad Paisley's Maar dan de Tires. I've got some big news. The bank finally came through. And I'm holding the keys to a brand new Chevrolet Have you been outside? It sure is a nice night How about a little test drive down by the lake? There's a place I know about Where the dirt road runs out We can try out the four-wheel drive what do you say? Girl, I can hardly wait to get a little mud on the tires. helemaal blij gemaakt. Want die zit hier namelijk helemaal heen en weer te swingen op zijn stoel... terwijl hij de techniek doet voor de show. Dat was Brad Paisley en Matt Under eh, de volgende band maakt op 28 september twee keer kans... om een IBMA Award in de wacht te slepen. Ze zijn namelijk genomineerd in de categorie Vocal Group of the Year. En voor het nummer wat je zo gaat horen... ook nog eens genomineerd voor Song of the Year. Toch leuk als je een oud nummer van Cam in een bluegrass jasje steekt. Sister Sadie is dit met Diane. Oh. Je luistert naar Nashville. I promise I didn't know he was your man. Met Astrid van der Kai. I would have noticed a gold wedding band Diane. I'd rather you hate me than not understand. Oh, Diane. Mister Shady was dat met Diane. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. Deze komt oorspronkelijk uit 1967 en werd toen geschreven en opgenomen door John Hartford. Sindsdien zijn er heel veel versies van dit nummer opgenomen, door onder andere een Elvis Presley en een Frank Sinatra. De twee versies die je zo gaat horen komen uit 1968 en 2023. Eerst Clan Campbell en daarna een dubbele eigenlijk, want het is naast de Nashville Spiegelplaat ook nog eens een digitale brievenbus in uitzending uit Ierland van Carrie McAvoy. Hoor twee keer Gentle on My Mind. Dit is de Nashville Spiegelplaat. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that are dried upon some line. That keeps you in the back roads by the rivers of my memory. It keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind me. Or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on my mind. Though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us. And some other woman's crying to her mother cause she turned and I was gone. I still might run in silence, tears of joy might stain my face, and a summer sun might burn me till I'm blind but not to where I cannot see you walking on the back roads by the rivers flowing gentle on my mind. I dip my cup of soup back from a gurgling, crackling cauldron in some train yard. My beard a roughening coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Through cupped hands round the tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're waiting from the back roads by the rivers of my memories, ever smiling, ever gentle on my mind. Dit is de Nashville Spiegelplaat. It's knowing that your door is always open and your path is free to together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on supper's ready, Mama's calling. 1968 alweer. Dat is een tijd geleden, zeg. Dottie West en Country Girl hier bij de National Radio Show. Verzoekje van mij? Ja. Wil je volgende keer een keer eh, deze versie draaien... maar dan van de Nederlandse Tumbleweeds? De Tumbleweeds. De, je bedoelt Country Girl van de Tumbleweeds. Yes. Nou, dan gaan we die voor een volgende show gaan we die voor jou eh, even erbij halen. En dan hoor je die vanzelf weer voorbij komen. Dat kan allemaal hier, hè? want verzoekjes zijn natuurlijk altijd mogelijk. info.nashvilleradio.nl is ons e-mailadres. Als je een verzoekje wilt aanvragen of als je gewoon even reactie wil geven. Nu muziek uit Nederland, Country Trail Band en Turn the Radio On. Come listening to radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to hear the songs of Zion coming from the land of endless spring, get in touch with God. Turn your radio on. Santa's Road. Turn your radio on. Turn your radio on. Get a little taste of joys awaiting. Get a little heaven. Your soul get in touch with brothers and the martyrs and the many friends gone on before. Turn your radio on. Turn your radio on. Some eternal morning we shall meet him over on the Hallelujah Shore. Get in touch with God. toepasselijk als je een show presenteert met muziek die je op de radio kunt horen. De Country Trail Band en Turn the Radio On. Want als je die niet aan hebt staan, hoor je helemaal niks. Nu muziek van Dolly Parton in The Good Old Days When Times Were Bad. Nashville Radio Show. Listen here to some Dolly classics. We'd get up before sunup to get the work done up. We'd work in the fields till the sun gone down. We've stood and we've cried as we've helplessly watched a hailstorm of beating our crops to the ground. We've gone couldn't afford. Radio Show. Bluegrass Time. same het album Me and My Dad hoor je John Deere Tractor van Billy Strings samen met zijn vader dus. En eh, Billy Strings kan zomaar met drie awards eh, naar huis gaan bij de IBMA Awards. Vorig jaar nam hij er ook al aantal mee naar huis. Ik ben benieuwd wat het dit jaar gaat worden. We gaan nog naar de digitale briefbus. Muziek uit Amerika. Lekkere traditionele country muziek van Kelly Cobley. Dit is I Saw Him Walk Out of the Sky. I've been searching so long for the words to describe the dream saw him walk out of the sky Kelly Coberly uit Amerika. I saw him walk out of the sky. Dat was al een lange titel. Laat staan het volgende nummer. The Bellamy Brothers uit 1979. En hoe dat nummer heet, dat zingen ze zelf even. If I you an angel, like the vraag me eigen af in hoeveel huishoudens er meegezongen eh, zou zijn met dit nummer. The Bellamy Brothers met dus die hele lange titel If I Said You Had A Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Nou ja, wie weet. Ja hoor. Ja, oh heerlijk toch. Nog <laughs> één digitale brievenbus inzending en daarvoor blijven we in Nederland. Even stil geweest rond deze dame, maar ze heeft nieuwe muziek uitgebracht. Esther van Kommer is dit en No Hard Feelings. Hallo, ik ben Esther van Kommer op Nashville Country Radio. I'm looking looking back at a beautiful time twee nummers te goed van het Spotlight-album. En dat is deze week Memory Lane van Old Dominion. Je gaat achter elkaar luisteren naar How Good Is That en I Should Have Married You. Dit is het Nashville Spotlight-album. All your wishes dried up in your wishing well. Took a shot in the dark, now it's shot to hell. chips are all falling in the wrong direction The mirror's only showing all your imperfections Maybe it's time for you watching stars out on the ocean We were drunk on margaritas And that might have been my moment But we stood there in silence And watched the waves crash Vacation with your family After midnight in the kitchen I was hanging with your dad I could have asked him but I didn't I don't know why I guess I thought I had more time If I hadn't been somebody beat me to it Don't know what you got until you lose it Guess I blew it, baby I should've married you That's just the way it goes I should've seen it through I should've let you know I should've said I do Back when I still had the chance, yeah I should've married you Maybe I thought I needed freedom Maybe it's all about the timing Maybe I wouldn't let my ego Let somebody tie me down Oh, but I can't blame you for not waiting around If I hadn't de twee laatste nummers van het Spotlight-album Memory Lane van Old Dominion. En er is alweer een tijd eh, gekomen om afscheid te gaan nemen, want de show zit er bijna op. Ik heb er voor je klaarstaan. Folk Americana van White All. En dat nummer heet I Walk the Line, tussen haakjes For You. En een lekkere ouwe van Boxcar Willie en de Louisiana Saturday Night. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Joop bedankt voor de techniek. En graag tot volgende week. Bye bye. WhatsApp, or voicemail to plus 31 6 428 443 75.